8 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Europese top in Brussel wordt verlengd met een derde dag. De regeringsleiders zijn het nog niet eens over het coronaherstelfonds... en de Europese begroting voor de komende jaren. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel... liepen volgens premier Rutte kribbig weg uit een overleg met hem... en de leiders van de andere zogeheten zuinige landen... Die stellen strenge voorwaarden aan de steunmaatregelen van noodlijdende Europese landen. De bedoeling is dat er in Brussel rond het middaguur een nieuw compromis op tafel ligt. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. De beving was even na vier uur in het buurtschap Startahuizen en had een kracht van 2,3. Kort daarna volgde een lichte naschok. Het is de derde aardbeving in een week in de regio. Dinsdag was er een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum, de zwaarste van dit jaar. Daarna kwamen meer dan 800 meldingen van schade aan huizen en gebouwen binnen. Donderdag was er in Helm een aardbeving. Die had een kracht van 1,8. Afgelopen dag is wereldwijd opnieuw een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er kwamen bijna 260.000 nieuwe gevallen bij. Vrijdag meldde de WHO ook al een record aantal nieuwe besmettingen. De meeste nieuwe gevallen waren in de Verenigde Staten, India en Zuid-Afrika. In een natuurpark in het westen van Canada zijn drie mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een toeristenbus. Ook raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. De toeristenbus kantelde door nog onbekende oorzaak. Het ongeluk gebeurde in Jasper National Park in de Rocky Mountains... in de buurt van een populair gletsjergebied. Het weer. In het oosten zo goed als droog en flink wat zon. In het westen meer bewolking en kans op regen. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 26 graden. Morgen en de dagen daarna minder warm, maar wel vrijwel overal droog en geregeld zon.